Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Zoals verwacht heeft de Amerikaanse Senaat ingestemd met de benoeming van Amy Coney Barrett bij het Hoge Rechtshof. Met 52 stemmen voor en 48 tegen. De conservatieve Barrett is voorgedragen door president Trump. Het is zijn derde benoeming bij het Hoge Rechtshof dat nu een duidelijke conservatieve meerderheid heeft. Zes conservatieve rechters tegenover drie progressieve. Ze zijn allemaal voor het leven benoemd. Nooit eerder werd een benoeming zo kort voor de verkiezingen afgehandeld. Bij de verkiezingen volgende week staat ook de republikeinse meerderheid in de Senaat op het spel. Zeven op de tien studenten leenden vorig jaar geld van de overheid om te kunnen studeren, meldt het CBS. Het aantal leningen is fors gegroeid sinds de afschaffing van de basisbeurs in 2015. Ook het gemiddelde leenbedrag per maand steeg flink, tot gemiddeld 700 euro per maand. Tegelijkertijd zijn studenten ook meer gaan bijverdienen, gemiddeld 550 euro per maand. Het aantal werkende studenten bleef gelijk, maar ze gingen wel meer uren werken, vaak tegen een hoger uurloon. Door de coronacrisis zijn veel bijbanen weggevallen. Ook lopen veel studenten studievertraging op doordat ze geen stage kunnen lopen. Oorlogsmusea in het hele land gaan hun beveiliging aanscherpen na inbraken bij twee musea. Daarbij halen ze Duitse topstukken weg, omdat dieven het mogelijk daarop gemunt hebben. Twee weken geleden werd het Oorlogsmuseum in Ossendrecht leeggeroofd... waarbij voor tonnen aan museumstukken verdwenen. En in augustus was er een inbraak in een soortgelijk museum in het Limburgse Beek. Er zijn nog geen daders gepakt. Museumeigenaren denken dat inbrekers specifiek op zoek zijn naar Duitse stukken uit de Tweede Wereldoorlog, het liefst van de SS, omdat daar veel vraag naar is.